Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een afwateringskanaal in Zeeland zijn opnieuw lichaamsdelen gevonden van de vermoorde Ischelle van der Velde. Het gaat om de laatste lichaamsdelen die nog ontbraken, zegt het Openbaar Ministerie. De 29-jarige vrouw uit Oostburg verdween op 15 december. Kort na de arrestatie van een verdachte eerder deze maand... werd een deel van haar lichaam gevonden in een kanaal bij Sluis. Later werden ook andere lichaamsdelen gevonden. In de Spaanse stad Malaga heeft de politie twee Nederlanders aangehouden... vanwege betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. De twee hadden 175 kilo hash in een industriële airconditioner gestopt... en hadden die op een vrachtwagen geladen. Ze werden van de weg gehaald. Bij een inval op een industrieterrein werd nog eens zo'n partij hash gevonden. Ook een Marokkaan en een Spanjaard zijn aangehouden. Honderden koeien die al twee maanden vastzitten op een schip op de Middellandse Zee moeten worden afgemaakt. Dat heeft de Spaanse regering besloten. Volgens dierenartsen zijn de koeien zo verzwakt dat ze niet meer vervoerd kunnen worden en is ruimen de beste oplossing. Het schip ligt sinds donderdag in de Spaanse haven. De eigenaar kwam niet van de Spaanse koeien af, omdat landen bang zijn dat de dieren blauwtong hebben, een virusziekte. In de eredivisie heeft FC Emmen opnieuw een overwinning geboekt. Uit bij FC Utrecht werd het 1-0. De hekkensluiter verdubbelde zo in een week zijn puntenaantal... en heeft degradatieconcurrenten ADO Den Haag en Willem II weer in het vizier. ADO speelde met 0-0 gelijk tegen RKC Waalwijk. Vitesse VVV en Heracles Almelo FC Twente zijn nog bezig. Het weer... De kans op mist en laaghangende bewolking neemt toe en de temperatuur daalt naar 0 tot 2 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen grijs. Hier en daar ook wat zon en het wordt 6 tot 12 graden.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 School's in session. What do I mean by that? Well, there are too many people out here claiming that they're house. But pretty much you're not house, you are something that's been created to impersonate the vibe of house. But you're not house. live it, we breathe it, we love it. Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing. every day. This thing is serious to us. ZFM Zandvoort. Mario Zandvoort op de radio van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws, de party update. Nou ja, party update. Ja, ja, ja, toch wel een beetje party update. Iets anders dan je er gewend bent. tot ja, anderhalve meter, mondkapjes en eh, ja, veel te veel mooi weer. Geen terrasjes open, al uh, hè, gingen de geruchten rond dat de terrasjes gewoon open gaan. Ja, het, eh, het is een drama, hè, coronatijd. We zijn nog niet eens allemaal gevaccineerd. Nog steeds niet. Nou, nog lang niet. Dan we het daarop houden. Dus eh, hè, we moeten gewoon geduld hebben. En dat hebben we echt niet meer. Want dat duurt allemaal veel te lang. Alweer een jaar geleden dat het begon, corona in Nederland. CFM Zandvoort de muziek van Milk and Sugar. Tezamen Ron Carroll met House Dimension. De Broken Ears remix. Zaterdagavond, een beetje corona vergeten. Ook die avondklok moeten we even vergeten. Want je zit gewoon thuis aan je radio gekluisterd. Met één bezoeker, hè? En die andere moet je niks over vertellen. Heb ik niet gezegd, hè? Ik zit hier in mijn eentje in de studio. <laughs> ja, het is saai.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 met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zometeen grappige muziek, vind ik zelf persoonlijk. Eh, een Sea Shanty, Wellerman. Maar is hoor hier de Soul Avengers en Kristen Cummings met Respect. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. You know that I got it. what you want. Baby, I got what you need. You know that I got it. All I'm asking for is a little respect. When you come home, bring it to me, give it to me, your heart sugar when you come home.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 Hands to the side, harpooned and fought her, and she dived down below. sugar and tea and rum. One day when the singing is done, we'll take our leave and go. Purple Disco Machine. Laatste tijd maakten ze allemaal remixen. Nu hebben ze dan een eigen plaatje gemaakt, Fireworks. Dat deden ze samen met uh, Mos, eh, Kena en de Knaks. En daarvoor horen we Sea met Wellerman. Echt zo'n eh, een apart nummer. Een shanty, zoals ze dat noemen. Ik weet niet of je dat kent. Shanty-koors hebben we in Zandvoort ook. Die zingen allemaal mooie eh, ja, volksliederen eigenlijk is het. En daar hebben ze dan een houseplaatje van gemaakt. Uitgebracht op uh, Spinning Records. van Zandvoort, ik weet niet... Uh, hè, deze nare, tyfus klote kuttijd, om het zo te zeggen... heb ik ook een beetje positief nieuws. Het nieuwe museum Our House komt in het voormalige gebouw van Club IT in Amsterdam. museum voor elektronische muziek opent in augustus, de augustus haar deuren. Club It was eh, een van de eerste clubs eind jaren 80 en kreeg internationaal bekendheid met extravagante feesten. En bovendien zorgde de club samen met onder andere Club Roxy voor een grote doorbraak van housemuziek in Nederland. En sinds 2010 eh, zit de nachtclub Air Amsterdam in het inmiddels verbouwde pand in de Amstelstraat. En de It, misschien ken je het niet als je nog heel jong bent. Nou, het is eh, de place to be was het ooit. Onder andere DJ Jean is daar wereldberoemd door geworden. En ook eh, Marcello, die draaide daar. En waarschijnlijk, ja, die uh, mensen zijn oud, maar Jean, eh, die doet het nog steeds. Die blijft jong. Die denkt nog steeds dat hij jong is. En uh, eh, Our House brengt een, code, een ode aan de nationale en internationale danscultuur. Dat de locatiekeuze op de voormalige IT is is volgens de organisatie geen toeval. Dit blijft voor altijd een legendarische en historische plek als het gaat om elektronische muziekcultuur. We zijn erg blij dat we Our House op een locatie met zo'n bijzondere erfenis mogen openen. Aldus Jeroen Joonsen, mede-initiatiefnemer van het museum. In het museum, in het museum staat de oorsprong en de geschiedenis van de dancemuziek en subculturen centraal. En zo kunnen bezoekers, jij dus, onder meer luisteren aan wereldberoemde DJ's die interactieve installaties eh, vertellen over de afgelopen 40 jaar housemuziek. 40 jaar alweer. Naast de licht- en eh, video-installaties ervaart de bezoeker van Our House ook de clubbelevingen van de toekomst. voor een paar ruimtes van, hem, eh, van het museum werkt Our House samen met de eigenaar van het pand Air Amsterdam, waar overdag het museum te bewonderen is. En s'avonds veranderen de ruimtes in dansvloeren en eh, daar is ook Sander Groet, de oprichter van eh, de nachtclub, erg blij mee. De unieke samenwerking met Our House zorgt ervoor dat de club ook overdag een mooie invulling krijgt. Nou, laten we hopen dat het allemaal, eh, allemaal gaat goedkomen. Zeker met die coronatijd, dat straks het museum open is. En dat we in ieder geval augustus, vanaf augustus gewoon weer kunnen genieten van het leven in Nederland. Buitenleven, zonder die anderhalve meter regelen, zonder die mondkapjes.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 I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Shackles off my feet so I can dance.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 en de twee evenementen in de Ziggo voor start. We hebben de twee evenementen in Ziggo één concert en een dance-event. Op 6 en 7 maart worden 1300 bezoekers verwacht. Die worden verdeeld in eh, vijf bubbels van 250 eh, personen en een groep van 50 personen. En op het evenemententerrein van Walibi Holland in eh, Biddinghuis is dat... waar ook Lowlands en Defcon One eh, normaal gesproken plaatsvinden. Wordt een week later worden er ook twee festivals gehouden. Een muziek en een dancefestival... waarbij 1500 bezoekers per evenement ontvangen kunnen worden. En ze worden verdeeld in drie groepen van 500 personen. En in totaal is er dus ruimte voor 5600 eh, bezoekers. Dat zijn er een stuk minder dan de 180.000 die eh, normaal gesproken naar die evenementen gaan. En eh, die ook gereageerd hebben, want 180.000 mensen wilden allemaal naar zo'n corona-proof evenement. En ja, <laughs> het kan helaas niet, maar ja, het enige leuke wat ik wel, wat me opgevallen is over die proefevenement. Ik weet niet of het ook echt gaat plaatsvinden. Maar de mondkapjes mag je thuis laten. Anderhalve meter, daar doen ze niet aan eh, in het buitenevenement op Walibi Holland in Biddinghuizen. Dus uh, ja, wordt een spannende uitdaging. Je moet van tevoren moet je gecheckt zijn dat je geen eh, corona hebt, oftewel negatief getest zijn. En na afloop van het feest gingen de geruchten, dan worden ze ook getest. Nou, het heeft geen nut, want het duurt natuurlijk een tijdje voordat je, hè, dat je echt besmet bent. Of in ieder geval, je bent besmet, maar voordat het in ieder geval zich uit, dan zijn we alweer een weekje verder. Dus, maar daarna worden die mensen ook nog eens getest en dan hopen we dat het ja, bij Guido Weijers ging het niet goed. Want uh, eh, er <laughs> waren mensen na afloop waren gewoon eh, ja, besmet. Dus of dat nou met het concert te maken heeft, we weten het niet. Maar het is eh, spannend. Maar ik zou er zeker aan mee willen doen. En ja, ik ben ervoor gevraagd, dus dat is altijd leuk. Hè? CFM's antwoord, ik lul weer veel te veel. Alweer bijna 2,5 minuut geluld. Tijd voor muziek, Jean-Claude Ades. Oud nummer van René Gaston, het verleden larm. Je hoort een Loco Remix.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 dan eh, kan ik je vertellen, jawel... organisatie achter Dance Valley en Dutch Valley... denkt in augustus weer festivals te kunnen organiseren. En start om deze week met de kaartverkoop van beide evenementen. Dus uh, ja, vanaf woensdag kunnen geïnteresseerd een aanbetaling van 50% doen op een kaartje voor Dutch Valley. Dat plaatsvindt op 14 augustus. En waar artiesten als André Hazes en Broederliefde op, op de affiches zullen staan. En vanaf donderdag geldt datzelfde voor Danspelling... dat op 15 augustus moet plaatsvinden... waar onder andere Nicky Romero en Chris Amsterdam zullen optreden. En als de evenementen niet doorgaan... krijgen mensen hun aanbetaling gewoon weer terug. De kaartjes die eh, vorig jaar zijn verkocht zijn dit jaar nog geldig. Dus eh, laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen. En eh, ja, slecht nieuws. Het festival Best Cap Secret is ook dit jaar afgelost dus, eh, vanwege de corona. Dat wordt normaal gehouden in het, in het Noord-Brabantse Hilsvarenbeek. Maar het gaat helaas niet door. Het is ja, in de zomer. Hè. Dit jaar zou het van 11 tot 13 juni plaatsvinden. Maar ah, dat is nog niet de tijd dat het allemaal kan gaan gebeuren. Dus ja, mensen die een kaartje hebben, krijgen hun geld terug voor 31 maart. Dus dat is dan weer positief. Alleen ja, je mag kiezen geld of een evenementje. Dan ga je liever naar het even evenementje. Door met muziek, Ghetto Blaster. nummer 1 in de Nightwalk 10 heb ik jou vast verklapt. House Fusing Missy. and it's called house. house. met Set You Free. En daarvoor horen we Mind E met Diamonds, de Ferric Dawn remix. En ja, door de corona is het programma een beetje, eh, ja, een beetje anders dan anders, hè. Dus uh, ik had eigenlijk zojuist de, party update moeten doen. Dan heb ik wel de nummer 1 uit eh, de, Nightwalk 10 gedaan. De party update hebben we er straks, ja, een beetje behandeld, hè. Met de coronatestjes, maar het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10, Kurt Maverick met Dancing 2. Op 9, Martin Eiken en Chanel met You. Op 8, James Jewel en Disciples met Whisper. En op 7, Noises met Summer 91, Looking Back. Op 6 Inner City en Idris Elba met No More Looking Back. En op 5 Peep Edwards en Kevin McKay met Ain't Nothing Going On But The Rent. Op 4 Vintage Culture en Liesl Crow met It Is What It Is. Op 3 de Martinez Brothers. Samen met Marky e. Bassi met Let It Go. En op 2 deze week Justin Brown en eh, Glory. De Riverstar remix van Hold Me Up. En deze week op 1 de plaat die je straks hoort, de Bij Ghetto Blaster en Mixie met House. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Ja, ik heb vandaag eh, een heleboel geluld. Allemaal over die coronafeestjes hè? en evenementen die niet doorgaan. Maar eh, zometeen DJ Mouse met zijn Global House En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu muziek Black and Crown en Houston Boogie, oftewel Whitney Houston in de remix.